Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip De Westerdam is aangekomen in de Cambodjaanse haven Sihanoukville. Het schip was de afgelopen dagen niet welkom in meerdere Aziatische havens... uit angst voor het coronavirus. Aan boord zijn 1455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders. Geen van hen is ziek, maar toch werd het schip steeds geweigerd. Gisteren kreeg het toestemming om aan te leggen in Cambodja... De passagiers moeten waarschijnlijk een korte medische controle ondergaan... maar mogen dan van boord en hoeven niet in quarantaine. In de Tweede Kamer is het debat over het CETA-handelsakkoord met Canada geschorst. Er is bijna negen uur over gepraat. Forum voor Democratie-leider Baudet had vier uur spreektijd aangevraagd... en omdat het daarom laat werd, is besloten dat het kabinet de komende ochtend zal reageren. In het debat vroeg de ChristenUnie het kabinet om garanties... voor onder meer behoud van de Europese voedselveiligheid. De steun van de kleinste coalitiepartij is cruciaal... om het verdrag door de Tweede Kamer te krijgen. Volgende week wordt erover gestemd. Een groep koninkpaarden die overlast veroorzaakt in een natuurgebied op Texel... wordt toch niet geslacht. Staatsbosbeheer wilde de paarden laten afmaken... maar duizenden mensen tekenden een petitie daartegen... De hengsten werden vorig jaar naar Texel gebracht... omdat er een overschot aan koninkpaarden was in Flevoland. Op het eiland vielen ze bezoekers lastig en vraten ze de natuur kapot. Staatsbosbeheer gaat nu rasters plaatsen... om de paarden uit het kwetsbare duingebied te houden. En Ajax en NAC hebben de halve finales van de KNVB-beker bereikt... ten koste van Vitesse en AZ... Ajax wist met 3-0 te winnen van Vitesse... en eerste divisionist NAC stunte gisteravond opnieuw door AZ met 3-1 te verslaan. Een ronde eerder wist NAC PSV al uit te schakelen voor de beker. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 5 graden.